Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De reacties stromen binnen op de plannen van de PVV, VVD, NSC en de BBB. De partijen willen onder meer het strengste asielbeleid ooit en ook een goedkopere kinderopvang. Hoop, lef en trots heet het akkoord op hoofdlijnen. En deze mensen in Amsterdam zijn wel wat minder hoopvol. Ik verwacht er niet veel goeds van, eh, van, deze, van deze vrienden. Ik verwacht dat ze elkaar binnen de kortste keer de tent uitvechten. Veel oneenigheid, ruzie, denk ik. Andere plannen van de vier partijen zijn het halveren van het eigen risico in de zorg... en het bijna gratis maken van de kinderopvang. De Consumentenbond heeft samen met 16 Europese collega-organisaties een klacht ingediend over Temu. Die Chinese webshop zou verboden trucjes gebruiken om mensen geld uit de zak te kloppen. En ook hebben klanten geen idee over de veiligheid van de spullen die ze kopen. En is het niet te doen om je Temu-account te verwijderen. En dat is allemaal tegen de Europese regels, zegt de Consumentenbond. Een grote kermis in Amsterdam gaat dit jaar niet door. En er was al jaren veel om te doen. Twee jaar geleden waren er zoveel relletjes en opstootjes bij de kermis in Osdorp... dat er vorig jaar hekken en toegangspoortjes moesten worden geplaatst. En de eigenaar van die kermis baalde daar toen flink van. Het lijkt wel of die, jonge lui tegenwoordig totaal geen respect en moraal hebben. Dit is gewoon een familiekermis. Dus ik wil gewoon dat Amsterdam gewoon met de familietjes komen en we, en we gaan zorgen dat het eh, behoorlijk veilig blijft. Ja, maar dit jaar durft hij het eh, dus niet meer aan om de boel open te gooien. Hij zegt tegen de Telegraaf dat hij bang is dat pro-Palestijnse actievoerders de boel komen verstoren. En dan nog een pijnlijke fout in de gemeente Westerkwartier in Groningen. Ze waren vergeten een graf te graven voor een begrafenis. Ja, de uitvaart zou eigenlijk afgelopen zaterdag zijn, maar die kon dus niet doorgaan. De wethouder die erover gaat, geeft de fout toe. Het is heel triest dat dit heeft eh, kunnen gebeuren. En op dit moment is eigenlijk alles gericht om eh, te komen tot een goede oplossing eh, met de nabestaanden. En samen te kijken welke oplossingen nog mogelijk zijn. En ja, de mensen daar toch een goed gevoel bij te kunnen laten. Het is de tweede keer dat de gemeente Westerkwartier de fout ingaat bij een uitvaart. In november werd iemand begraven op een plek die was gereserveerd voor iemand anders. Het weer dan nog. Vanmiddag is bijna overal een mix van bewolking en regen bij een graad of 19. In het noorden is het wat warmer, maximaal 25 graden. En vanavond wordt het weer overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie.